Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een man van 53 opgepakt voor een ernstige bedreiging van de burgemeester van Houten. Die Utrechtse gemeente heeft plannen voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers... en de bedreiging zou daar iets mee te maken hebben. De politie wil niet zeggen wat de man precies gezegd of gedaan zou hebben. Er is ook nog ander politienieuws, want in Hilversum is een man van 48 opgepakt... omdat hij medewerkers van het Mediapark zou hebben bedreigd. Maandag was er een dreigende situatie en cirkelde er lang een politiehelikopter boven het Mediapark hier in Hilversum. Wat de man precies wilde, dat weten we niet. Ja, vandaag is het groot feest voor veel mensen, want het is het einde van de Ramadan, Aït al-Fitr. Na een maand lang vasten is het nu tijd voor gezelligheid, eten en samen zijn, hoorde mijn collega Jasper. Ja, het is feest, de eh, Ramadan zit erop. Ik kan eindelijk weer eten, familie bij elkaar. Eh, je gaat het gebed met z'n allen verrichten. Het is gewoon een gezellige dag, ja. Naar familie toe, samen gezelligheid. Iedereen is gewoon gezamenlijk lekker thuis met zijn familie. Dan komen ze in de ochtend naar de moskee. En ze kopen gewoon uh, en brood en dan gaan ze lekker thuis gezamenlijk eten. Voor mij begint elk moment het gebed. Dus ik ga daar naartoe. <laughs> en daarna ga ik snel naar huis eh, voorbereiden voor de barbecue. Ja, maar is de feestdag dit jaar niet anders vanwege de oorlog in Gaza? Het is pijnlijk wat er allemaal gebeurt in Gaza. Maar de feest blijft gewoon dezelfde. Eh, ja, Jazeker. Ik heb ook mijn, mijn gebedskleed meegenomen. Dat is een patroon van... Palestijnse kefir. Toch een gedachte erbij. Ja, yes, zeker, zeker, zeker. Ander nieuws dan nog. Bij een Mexicaanse nieuwszender heeft deze week iemand zitten slapen. Want kijkers konden foto's en filmpjes insturen van de zonsverduistering van eergisteren. En die beelden waren te zien in de uitzending en werden besproken door de presentatoren. Torreón, Monclova, Musquis, donde está tu familia, Piedras Negras y Acuña esto in estado de Coahuila. Ja, als je goed luistert dan hoor je een presentatrice even schrikken. Want een van die filmpjes liet namelijk een heel ander soort verduistering zien. Ja, je ziet dan een veel licht en daarna laat een man zijn ballen zakken. Ja, iemand op X die zegt dat hij dat filmpje had ingestuurd. Omdat hij wilde kijken of de zender wel checkte wat ze binnenkregen. Het weer dan nog. De rest van de middag blijft het droog en is er veel zon bij een graad of 14. Alleen in het oosten is het iets meer bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nauwelijks vertraging momenteel op de Noord-Hollandse wegen.